Lot Lewin met het NOS Journaal. Het dodental door verdrukking bij een Halloweenfeest in Seoul is verder opgelopen. Volgens de Zuid-Koreaanse autoriteiten zijn zeker 146 mensen omgekomen in het feestgedrang. Tenminste 150 mensen raakten gewond. Mensen werden verdrukt en vertrapt in een smalle straat in het uitgaansgebied. Tientallen mensen kregen een hartstilstand of hadden ademhalingsproblemen vanwege de verdrukking. Onder de slachtoffers zijn veel twintigers die na een strenge coronaperiode weer uit wilden gaan. In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn bij een aanslag met autobommen eerder vandaag zeker 29 doden gevallen, onder wie de vier aanslagplegers, dat melden de autoriteiten. Ook zijn er ruim 70 gewonden. De aanval is door niemand opgeëist, maar is vermoedelijk het werk van de islamitische terreurgroep Al-Shabaab. De leider van de revolutionaire garde in Iran heeft gewaarschuwd dat het afgelopen moet zijn met de demonstraties in het streng islamitische Iraanse regime. De massale demonstraties in de Iraanse steden begonnen na de dood van de 22-jarige Messa Amini op 16 september. Ze overleed nadat ze door de moraalpolitie was gearresteerd. Ze zou zich niet aan de streng islamitische kledingregels voor vrouwen hebben gehouden. Tientallen gemeentes en bedrijven doen vanavond in de Nacht van de Nacht hun verlichting uit. De Nacht van de Nacht is een actie georganiseerd door de overheid en milieuclubs... om energie te besparen en lichtvervuiling tegen te gaan. Als dit uitzetten van het licht s'nachts structureel zou gebeuren... zou dat 1 miljard kilowattuur aan energie kunnen besparen. Dat is evenveel als het jaarlijkse verbruik van 350.000 huishoudens. De Nacht van de Nacht wordt georganiseerd in de nacht dat de klok wordt teruggezet naar de wintertijd. Om drie uur vannacht gaat de klok terug naar twee uur. Dat betekent voor veel mensen een uur extra slapen. Het weer, het is droog met wat opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Lokaal kans op wat nevel. Morgen opnieuw droog en vrij zonnig met hier en daar wat sluierbewolking.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 It can make you jump so high. It can make you touch the sky. I'm giving you something with jazz that makes your neck snap back, makes your head rock back and forth. It puts your body on the dance floor. I'm giving you something with jazz. Move your body, shake your body. I'm giving you something with jazz. Move your body. Shake your booty. Work your body. party just started, and it's time to act retarded. Time to get up and shake that ass, move it around, but not too fast. Make that ass just bounce and bounce, bounce, bounce, bounce, bounce. Yo, my man, who's got the weed? Somebody spark, I smell some trees. We should all get high, high to the sky. Better yet, pass me the gin tonic. oh, shit, this party just started. Pass the cup, it's time to get retarded. Toss it up, cause the party just started. I'm giving you something with jazz. Move your body, shake your body, work your body. I'm giving you something with jazz. Move your body, shake your booty, work your body. I'm giving you something with jazz. Move your body, shake your booty, work that body. I'm giving you something with jazz. Move your booty, shake your body, work your body. Global House Vibes, hosted by DJ Malzo.